Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Israëlische leger gebruikt systematisch Palestijnen als menselijk schild... in Gaza en op de westelijke jordaan -oever. Dat zeggen Palestijnen en Israëlische militairen tegen persbureau AP. Volgens hen dwingt het leger Palestijnen om tunnels of gebouwen in te gaan... om te kijken of ze veilig zijn. En dat zou gebeuren met gevaar voor eigen leven. Een Israëlische officier zegt dat de bevelen om een Palestijn als menselijk schild te gebruiken... vaak van bovenaf komen... Het Israëlische leger zegt dat het onderzoek gaat doen. Suriname kiest vandaag een nieuw parlement. Belangrijke thema's zijn de toegenomen armoede... en de grote problemen in de gezondheidszorg en het onderwijs. Volgens de opiniepeilingen maken de VHP van president Santokki... en de NDP, de partij van de overleden oud-president Bouterse... de kans om de grootste te worden... Wouters' opvolger bij de NDP is de 71-jarige Jenny Simons... oud-arts en voormalig voorzitter van het parlement. Zij kan mogelijk de eerste vrouwelijke president van Suriname worden. De politie heeft in Spijkenisse een zelfgemaakte bom gevonden in een scooter. Het explosief werd aangetroffen onder het zadel. De explosieve opruimingsdienst heeft de zelfgemaakte bom weggehaald. Omdat de scooter in een achtertuin stond, moesten drie woningen tijdelijk worden ontruimd. Twee personen zijn aangehouden. De scooter is in beslag genomen. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs voor een plek in de eredivisie. De club uit Tilburg won met 3-2 van Dordrecht... en was vervolgens in de strafschoppenreeks ook de sterkste. Dat betekent dat Willem II volgende week in de finale uitkomt tegen Telstar. Die club uit Velsen-Zuid klopte vrijdag FC Den Bosch. Het weer, de dag begint grijs met op veel plekken regen. In de loop van de ochtend trekt de meeste regen weg naar het oosten... en breekt af en toe de zon door. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen wordt een wisselvallige dag.